Aanleiding is de moord op een Duitser onder zijn bewind in de jaren 70... Vorig jaar werden zijn overblijfselen gevonden in Argentinië. Sinds oktober 2008 zit Fidela vast in een militaire gevangenis vlakbij Buenos Aires. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor talloze verdwijningen, babyontvoeringen en martelingen in de zogenoemde vuile oorlog in Argentinië. Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn door een plotselinge overstroming acht mensen omgekomen. Er worden dertien mensen vermist. Een rivier overstroomde en het water raasde door vijf dorpen in Zuidoost-Sulawesi. Reddingswerkers hebben moeite het getroffen gebied te bereiken doordat wegen onder water zijn gelopen. Volgens autoriteiten zijn 2000 mensen op de vlucht geslagen. Ze schuilen nu in gebouwen van de regering. De Braziliaanse puiter bij wie 32 naalden in zijn lichaam waren gestoken is ontslagen uit het ziekenhuis. Er zitten nog een paar naalden in zijn lichaam, maar die leverden geen groot gevaar op en worden later operatief verwijderd. De stiefvader van het jochie had de naalden op advies van zijn vriendin in het kind gestoken. De man wilde wraak nemen op zijn ex-vrouw door middel van zwarte magie. De stiefvader en zijn vriendin zijn opgepakt. Het Braziliaanse voedeljongetje maakt het goed. Hij kan gewoon lopen en hij hoeft geen medicijnen meer te slikken. Het Rijksmuseum krijgt met enkele andere grote musea een hoge onderscheiding van de Spaanse regering. Die eert ze daarmee voor hun rol in het redden van Spaanse kunst tijdens de Spaanse burgeroorlog van 1936 tot 1939. Rijksmuseum zat destijds in een internationaal comité dat zich met succes inspande om kunstwerken van de ondergang te redden. Het Amsterdamse museum werkte in het comité samen met onder meer het Louvre in Parijs en de Tate Gallery in Londen. Het weer, vanavond en vannacht in het westen wat lichte regen. Morgen later op de dag ook in het oosten regen of natte sneeuw. En ook zondag is het wisselvallig weer. Temperatuur tussen 0 graden in het noorden en een graad of 4 in het zuiden.